met het NOS-journaal. Al Jazeera-journalist Anas al-Sharif is door het Israëlische leger gedood. De zender bevestigde zijn dood na een bericht van het Israëlische leger op X. Ook zes andere mensen overleefden de aanval niet, waarvan vier ook voor Al Jazeera werken. Sharif was een van de belangrijkste journalisten die nog actief was in de Gazastrook. Hij was regelmatig in kogelwerende kleding op tv te zien. Israël had Sharif er eerder van beschuldigd lid te zijn van Hamas. Ook nu herhaalt het leger die beschuldiging. Al Jazeera spreekt die opnieuw tegen. Anas al-Sharif was 28 jaar. Bij Tessel is een zwemmer overleden, meldt de politie. Twee anderen konden worden gered. De drie zwemmers kwamen zondagavond terecht in een sterke stroming. Er werden meerdere reddingsboten, ambulances en een traumahelikopter ingezet. Eerder op de dag was er ook al een zoekactie op touw gezet bij Tessel... na de vondst van een lege kano. Daarbij werd niemand gevonden. Over de identiteit van het omgekomen slachtoffer is niets bekendgemaakt. Hoe het met de andere twee gaat is ook niet duidelijk. Misdaadverslaggever Mick van Wely moet per direct weg bij de Telegraaf vanwege grensoverschrijdend gedrag. Volgens de krant heeft hij de gedragscode geschonden doordat hij een seksueel getinte chat had met een bron. Van Wely heeft zijn fout erkend. Drie jaar geleden werd Van Deli door uitgever Mediahuis op non-actief gesteld vanwege seksueel ongewenst gedrag. Na een onderzoek mocht hij onder voorwaarden weer aan het werk. De Nederlandse e-sporter Manuel Betjuri is voor de tweede keer wereldkampioen geworden met het voetbalspel EAFC dat vroeger FIFA heette. De gamer van 20 won de finale van een Fransman met 5-3 en daarmee pakt hij ruim 200.000 euro aan prijzengeld.